uur. In de Sixtijnse kapel in het Vaticaan zijn de kardinalen nu letterlijk in conclave over wie de nieuwe paus moet gaan worden. Ze gaan stemmen. Eh, er zijn de afgelopen dagen kachels geplaatst in de iconische kerk waarin de stembriefjes worden verbrand. Bij zwarte rook is er nog geen meerderheid voor een kandidaat. Bij witte rook zijn ze eruit. Correspondent Andrea Vrede, moeten we daar lang op wachten? Het kan heel snel gaan, maar het kan ook dagen duren voordat de kardinalen hun keuze hebben gemaakt. Kardinalen hebben hele verschillende ideeën. De een wil een moderne paus, de ander wil een ouderwetse paus. De mensen hier om me heen zijn ontzettend opgewonden. Ze hopen allemaal dat ze rook zullen zien. Vanavond waarschijnlijk zwarte rook. Maar iedereen hoopt dat hij ook de witte rook mag meemaken. Een aantal hulporganisaties zijn blij dat minister Veldkamp een onderzoek wil naar de humanitaire blokkade van Gaza. De minister vindt dat Israël daarmee de mensenrechten en democratische principes niet meer respecteert. De hulporganisaties zijn tevreden over die opstelling. Save the Children noemt het fijn dat de minister zich eindelijk iets lijkt aan te trekken van het internationaal humanitair recht. Artsen zonder grenzen vindt de koerswijziging laat, maar zeggen ze beter laat dan nooit. Als de wereld in dit tempo blijft opwarmen... krijgen toekomstige generaties vaker te maken met extreme hitte. Van alle kinderen die in 2020 zijn geboren... zal vier op de vijf een groot aantal hittegolven meemaken... zeggen wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel. Als de opwarming beperkt blijft tot anderhalve graad... krijgt ongeveer de helft van de kinderen te maken... met een toenemend aantal hittegolven. Deze vrouw begint vanavond alsnog aan haar clubtour S10. Afgelopen weken annuleerde ze meerdere optredens vanwege privéomstandigheden. Ze vloog maandag ook niet als ambassadeur van de vrijheid langs de bevrijdingsfestivals. Maar nu is ze dus weer terug. S10 trapt haar clubtour af met een uitverkochte show in Paradiso. Het weer blijft droog. Vannacht koelt het af naar 3 tot 6 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. En het wordt dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat één file in de regio die meer dan 10 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A8 Amstelveen-Alkmaar.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 maar het is niet de verwachting dat ze er zo snel al uit zijn. Zo'n 550 vluchten in de regio tussen India en Pakistan zijn inmiddels geannuleerd... na het afvuren van raketten op Kashmir en Pakistan door India en wordt gevreesd voor een tegenreactie door Pakistan. En in een rechtszaak over uitbuiting in Amsterdam is een man van 43 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en tbs. Drie jaar lang dwong hij een man om onder meer huishoudelijke klussen en prostitutiewerk te doen. De moet het slachtoffer ook 160.000 euro betalen.